start. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een brand in de grond is veel asbest vrijgekomen. Twee loodsen met tientallen plezierjachten gingen in vlammen op. De asbestdeeltjes hebben zich volgens de brandweer over een groot deel van de binnenstad verspreid. Twee toegangswegen zijn afgesloten en het station is onbereikbaar. Duizenden bewoners van de binnenstad moeten voorlopig binnen blijven. Het opruimen van de asbestdeeltjes kan pas beginnen als het daglicht is. De brandweer van Roermond verwacht dat het verkeer in de ochtend veel last zal hebben van de afsluitingen. En ook blijft een aantal basisscholen dicht. De coalitie heeft na urenlang beraad nog geen oplossing gevonden voor de gesneuvelde zorgwet van minister Schippers. Later vandaag gaan de gesprekken verder. Volgens premier Rutte en PvdA-leider Samsom wordt er gewerkt aan een oplossing. Rutte wilde vannacht weinig kwijt over de ontstane impasse. De premier benadrukte dat het in de politiek belangrijk is dat afspraken worden nagekomen. Volgens Rutte is er gisteren op dat punt duidelijk iets heel erg misgegaan. De hele Eerste Kamerfractie van de PvdA wil met Schippers over haar gesneuvelde zorgplan praten. Drie senatoren van de PvdA stemden gisteren tegen. Volgens PvdA-fractievoorzitter Bart heeft de fractie er vertrouwen in dat de kwestie kan worden opgelost. Arjen Robben en Irene Wust zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Robben had een groot aandeel in de derde plaats van Oranje op het WK in Brazilië. Hij is de eerste voetballer die de prijs wint sinds Ruud Gullit in 1987. Irene Wust won in Sochi twee keer goud en werd ook Europees en wereldkampioen allround. Het Nederlands elftal is de beste sportploeg van afgelopen jaar. Louis van Gaal kreeg de prijs voor de beste coach. Bibian Mentel is uitgeroepen tot de beste Paralympische sporter. Zij won in Sochi goud op de snowboardcross. Het weer dan. Geleidelijk neemt de wind toe, raakt het bewolkt... en in de loop van de nacht gaat het van het westen uit regenen.